Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Verschillende EU-leiders zijn in Oekraïne. De premiers van Polen, Tsjechië en Slovenië zijn in Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Volgens verslaggever Kizia Hekster is het gesprek vooral een manier om steun te betuigen. Ze zeggen dat ze hun ondubbelzinnige steun willen uitspreken voor Oekraïne, voor de vrijheid, voor de democratie in dit land. En het is natuurlijk een opmerkelijk moment. De leiders noemen het zelf historisch. Want echt veilig is het niet. In en om Kiev wordt nog altijd flink geschoten. Het bezoek is daarom dagenlang in het geheim voorbereid. Zeg maar dag tegen de coronamaatregelen. Vanaf volgende week woensdag gelden er geen coronamaatregelen meer. Dus niet meer verplicht testen voor een concert of festival. En ook hoef je geen mondkapje meer op in de bus of de trein. PEC Zwolle is klaar met sommige fans. Zondag werd de wedstrijd tegen Feyenoord een tijdje stilgelegd... omdat een aantal fans bier en vuurwerk het veld opgooide. De club zegt dat een kleine groep het nu verpest voor de rest... en roept alle supporters op zich komende wedstrijden te gedragen. Ook kijken ze of ze de daders van dit weekend kunnen vinden. En ben je een beetje uitgekeken op je hond of kat? Dan moet je misschien naar Veldhoven, want daar kun je een complete dierentuin kopen. Tientallen mensen hebben zich al gemeld als nieuwe dierentuindirecteur, maar de vraagprijs schikt een beetje af. 5 miljoen euro. Maar daar krijg je wel wat voor, vertelt de eigenaar. 2000 exotische vogels, kamelen en aapjes. En als je er elke dag ziet, dan word je natuurlijk super blij van. Zo simpel is het. En als dat nog niet genoeg is... krijgt er ook een overdekte tropenhal bij met eh, een eh, binnenspeeltuin. Ja, naast die 5 miljoen euro moet je ook een echt dierenhart hebben. De koper moet natuurlijk wel heel veel om dieren geven. En uh, eh, moeten moet wel goed voor de dieren zorgen en alles, anders dan eh, kan hij het niet kopen. Het weer nog. Er is volop zon, het waait niet hard. Het is ook nog eens droog en een graad of 12. Morgen begint mistig, daarna weer af en toe zon. En warmer dan vandaag, 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Now when you're driving in your 4x4 and you turn this up on your stereo. Whether night or day, now stop your play and you know you still want more. So find a honey that's standing on the wall. All the girls get the guys on the floor.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 Ze wordt beschuldigd van het organiseren van een ongeoorloofd openbaar evenement... en kan een boete, taakstraf of tien dagen cel krijgen. De Tweede Kamer heeft voor, voor democratieleider Baudet berispt... omdat hij zijn nevenfuncties niet heeft opgegeven. Ook gaf de Kamer Baudet een aanwijzing dat alsnog te doen. Op der Schelling is een kandidaat raadslid van de PvdA opgepakt voor het vernielen van een politieauto. Hij zou vanochtend ruiten hebben ingeslagen nadat hij was aangesproken op het blokkeren van de weg. Het weer, in het noorden nog wat regen, verder op veel plaatsen zon. Morgen op de meeste plaatsen droog bij 14 tot 18 graden. Weet je dat je alle informatie over de Zandvoortse gemeenteraadsverkiezingen kunt vinden op zandvoortkies.nl. Elke stem telt zandvoortkiest.nl. Het ritme van Zandvoort. ZFM. I'm done hating myself for feeling.